Freddy van met het NOS-journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wet die vanaf 1 januari rechters toestaat de medische gegevens in te zien van een verdachte als die weigert mee te werken aan psychiatrisch onderzoek. De roep om zo'n wet klinkt na de dood van Anne Faber steeds luider. De man die ervan wordt verdacht haar om het leven te hebben gebracht ontliep bij een eerdere veroordeling TBS nadat hij niet had willen meewerken aan psychiatrisch onderzoek. De Amerikaanse minister van Justitie Sessions is vorige week verhoord door de onderzoekscommissie Mueller. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie gezegd. Meer is niet bekendgemaakt. Sessions was betrokken bij Trumps campagne tijdens de presidentsverkiezingen. Mueller onderzoekt mogelijke banden tussen dat campagneteam en Rusland. Directies van bedrijven moeten voortaan met de ondernemingsraad overleggen over de beloning van topbestuurders. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel hierover. De ondernemingsraden krijgen geen instemmings- of adviesrecht, maar ze moeten wel worden gehoord. Farmaceutische bedrijven moeten veel meer doen om ervoor te zorgen dat er werkzame antibiotica beschikbaar blijven voor patiënten. Anders loopt de moderne gezondheidszorg gevaar. Farmaceuten moeten meer nieuwe antibiotica ontwikkelen en veel beter controleren waar antibiotica-resistentie ontstaat. Het staat in een onderzoek, dat is vandaag gepresenteerd op het World Economic Forum in Davos. En de rechtbank in Maastricht heeft drie mannen uit Brunsum veroordeeld voor een liquidatie op straat. Een van de mannen kreeg levenslang, de andere twee kregen 30 jaar. Het slachtoffer werd twee jaar geleden na een wilde achtervolging doodgeschoten in Brunsum. Het zou gaan om een afrekening na een ruzie over drugs. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht ongeveer 10 graden. Morgen wordt het ongeveer 13 graden. In de ochtend meest droog met hier en daar wat lichte motregen. Later meer regen. Vooral langs de westkust veel wind en kans op zware windstoten. Dit was het ZFM Verkeersupdate.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 omdat er twee rijstroken dicht zijn. Er ligt namelijk een lading vis op de weg. Het opruimen daarvan gaat waarschijnlijk nog een uur duren. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam, tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10 ongeveer een half uur vertraging. Is dan een ongeluk gebeurd met vijf auto's. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Op de A10, de ring van Amsterdam, gebeurde ook een ongeluk bij Landsmeer. Daar is de linker rijstrook dicht. Tussen Amsterdam over Amstel en Landsmeer staat 10 kilometer file. Dus eigenlijk de hele ring Oost staat vast. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij Reewijk 5 kilometer en 20 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Drie kwartier vertraging is er op de A12 van Den Haag naar Arnhem tussen Hooggraven en Maarsbergen door een spoedreparatie.